Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat e-sigaretten die nicotine bevatten verslavend zijn en zeer giftige en kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. De politie twijfelt of een vrouw die haar baby op Facebook aanbiedt dit bericht zelf heeft geplaatst. De politie heeft gesproken met de vrouw uit Culemborg en onderzoekt nu of haar account is gehackt. Maandag verscheen een bericht op Facebook waarin de vrouw zegt dat ze zwanger is, maar dat ze niet nog een abortus wil. Ze vraagt wie belangstelling heeft om het kind na de geboorte tegen vergoeding over te nemen. Mogelijk zit een van de exen van de vrouw achter het bericht. In het hoge beroep van de Filefuik-zaak heeft Michael R. een hogere straf gekregen. Hij moet acht jaar de cel in en mag tien jaar niet autorijden. De man had benzine gestolen en werd daarna achtervolgd door de politie op de A2. De politie liet een file ontstaan om de verdachte af te remmen. Michael R. botste bij Apkoude op de file waarbij een automobilist om het leven kwam. De rechtbank had hem zes jaar cel opgelegd. Martin Koeman, vader van de beroemde voetbalbroers Erwin en Ronald, is op 75-jarige leeftijd overleden. Koeman werd sinds enkele dagen in coma gehouden nadat hij in Leeuwarden werd getroffen door een hartstilstand. Daar overleed hij in het ziekenhuis. Martin Koeman was onlosmakelijk verbonden met FC Groningen. Als speler kwam hij meer dan 500 keer uit voor GVAV en later FC Groningen. Ook na zijn carrière bleef hij actief voor de club. Het weer, vannacht gaat het regenen en wordt het tussen de 3 en 7 graden. Morgen trekt de regen weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt lokaal 10 graden.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 U weet, van 22 op 23 december. 24 uur koken door Sterrenkoks. We zitten even te wachten op Tjitser van Dam. Die uh, komt zo vertellen hoe de laatste stand van zaken is. En uh, ook nog wat, uh, wat nieuwtjes. Tot die tijd, lekker muziek. Dat was... Uh, God, een beetje Cream was dat, in een white room. Ondertussen is eh, mijn grote vriend Jitsen gearriveerd. Goedenavond. Goedenavond. Uh, druk dagje vandaag, hè? <laughs> Ja, het is ontzettend een druk dagje, ja. <laughs> Wat heb je allemaal <laughs> uitgesproken? Vertel. vanochtend hadden we opnames bij Studio Max Live. Ehm, ja, dan moesten we op, op de televisie. Ja. Eh, Nederland 1 volgens mij, Studio Max Live. Had een interview over onze actie natuurlijk. Eh, samen met Frank ben ik gegaan en Roger Racin, een van de chefs die daar kookt, die heeft een gerechtje gemaakt voor, eh, voor de presentatoren. Ja. Dus dat was vanmiddag in Hilversum, Mediapark. Superleuk. even snel op en neer. <laughs> ja, zegt dat wel, ja. ja, En, en, nog 100 euro meenemen, hè? Ja, 100 euro van de presentatoren. Ja, super. <laughs> Leuk. ja, ze gaven gelijk 100 euro. En actie is natuurlijk super. Ja. Elke euro is er één. Elke 2 euro is één kindje. Ja, dat denk ik ook. dat is ook zo. Dus eh, mooi shirt heb je aan trouwens. Mhm. Heb ik gekregen van je vader. Oh, lief. En je moeder trouwens. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> en je hebt een mooie, eh, mooie koksbuis aan. Mooi hè? Ja. Dat kreeg van vader en moeder. <laughs> Wat een vervelerij leuk, allemaal. Leuk, ja, lopen er goed bij. Ja. we gaan het eh, straks uitgebreid hebben over eh, het feest. Want dat komt akelig dichtbij. Ja, nog een paar dagen. Als het goed is, dan zitten de drie heren in het glazen huis achter een gesloten deur. Nog niks van meegekregen, om eerlijk te zijn. Nee, ik ook niet. Ik heb, eh, ik heb de hele tijd naar een bepaald scherm staan te staren. De hele, de hele middag en, ik ook, eh, ik en ook. avond. <laughs> dus, eh, vergaderingen, vergaderingen, ja, ja, veilingen. Ja. Hectisch dagje. Een hele hectisch dag. En dat wordt alleen maar erger, denk ik, de komende dagen. Ja, ik ben wel bang voor, ja. Zijn jullie helemaal rond? ja, chefs zijn rond. We hebben nog een primeur trouwens voor je zo. Wel? Maar komt zo. Oké. Echt zo? Dan eh, gooi ik er even iets in. Toch? Ja, doe we. Doe maar even. Een, eh, mooi nummer van J.J. Eh, Cale en Eric Clapton. Een combinatie van After Midnight en Call Me The Breeze. midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug a love and shout. Hey, we are gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. midnight. Wanna shake your tambourine. After midnight, gonna be peaches and cream. We're gonna cause Caucasian suspicion, even that's suspicion. We're gonna find out what it's all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Eh, waren de heer eh, Clapton en J.J. Cale ons helaas dit jaar eh, ja, verlaten. <laughs> Hij ging naar rustige orde, heet dat. Ik zit helemaal klem met mijn <laughs> kabeltje op mijn microfoon. Ook weer gered. Ik hoop dat er veel mensen meekijken. Op ja, ik ook. Dan zien ze echt <laughs> belachelijke dingen. Goed, Chitsen, uh, ehm, jij had het over een primeur. Ja, ik heb een primeur voor je, Jacques. We hebben toch nog een chef erbij. Hij wel. Ja, we hebben nu 24 eh, chefs en 24 sterren in 24 eh, uur. Helemaal goed. Ja. Dus drie sterren per uur. Ja. Jeff Schuur van uh, eh, Tessel komt erbij. Oh? Ja, superleuk. Ja. Ja. Dat is, uh, dat is hartstikke goed. Is vanmiddag rondgekomen. Ja. vanmiddag, uh, nou gisteren eigenlijk al, maar ik heb de primeur voor jou bewaard. Oh, wat heerlijk. Jeff Schuur, Tessel, restaurant Tessel, bij ja. ja. precies. Dus we hebben ook een waddeneiland erbij. Een waddeneiland erbij, nou mooie kun je het niet hebben gewoon in dit land. Dus eh, ja, mooi primeur. Ja. Eh, Huis is vanavond open gaan. Dus ik denk, eh, doe gelijk even de, tune van... ik denk het... ik denk het, Request aanvragen voor je. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Dan komt die. Gaat die. Serious Request 2013. Dat was hem dus niet. Er gaat gewoon iets fout. Want die twee heren die staan nog Goed, overnieuw. Wij gaan luisteren naar Raccoon. Met de, ja, hoe noemen ze dat eigenlijk? Eh, de Anthem. Ja, zoiets, ja. Anthem 2013. Shoes of Lightning. Speciaal voor alle luisteraars. En alle bieders.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 blijf het mooi vinden. Wind of Change. Schitterend. Ehm, ja, dat loopt nog een actie vandaag. Tot eh, een uur of twaalf middernacht. Ja. En uh, ga eens kijken. Op vakantieveilingen.nl loopt een eh, actie. Nou ja, vertel jij het eigenlijk maar, want jij hebt het allemaal bedacht. Ga ik het een beetje jouw teksten staan. <laughs> ja, we gaan 24 uur koken voor het geduld voor Serious Request. Eh, vandaag zijn de DJ's het huis ingegaan. is echt begonnen nu. Bij ons is de veiling dus begonnen. Eh, mensen kunnen meebieden. Uh, negen gangen menu van drie verschillende topchefs uit heel Nederland. minimaal, of gemiddeld drie sterren eetje. ja, negen gangen. Aperitief, wijn en water, brood, boter, koffie. Alles inclusief. Kun je bieden nu op vakantieveilingen. Ehm ja. is misschien, misschien goed te vertellen dat als je biedt, dat je op twee stoelen biedt. Ja, je biedt op twee stoelen. Dus je gaat eh, meestal ook met z'n tweeën uit eten natuurlijk. Ja, ehm, oh, ja, nou ja, goed. Eh, als je een leuk gezelschap hebt wel. Ja. <laughs> dus uh, ja, je biedt op twee stoelen. je kan lekker met z'n tweeën komen eten bij ons. En al dat geld wat we ophalen gaat allemaal het goede doel. Ja. Serious request, 3FM. Um, ehm, zondagmiddag 12 uur beginnen we. je kunt op sessies bieden van drie uur de sessie waar je biedt is eh, wel eh, geheim qua chefs. Ehm, ja, eh, ja, maar daar alle topchefs van Nederland daar, komen. Ja, daarom. Dat wou ik net zeggen. Daar kun je geen bel aanvallen aan die, aan die chefs. Nee, absoluut niet. ik bedoel, we hebben Libraille, <laughs> Bokkendorens, Chapeau, Lucas Rieven. Ehm, Bokkendoorns. Ja, Bokkendoorns, Vrienden van Jacob. Ja, wie niet eigenlijk? De Molen, De Groene Lantaren, ehm, bij Jeff dus. Eh, ja, we hebben zoveel topnamen. Ehm, het is eigenlijk ongelooflijk. Wat, ik, wat ik me eigenlijk zat af te vragen, Tjitse. Was het nou erg moeilijk om die mensen zo enthousiast te krijgen? Nee, dat, dat, was, dat dus het bijzondere. Wij dachten dat dat heel moeilijk wordt, maar we belden en ze zeiden eigenlijk allemaal gelijk ja. Uh, dan zie je ook dat bij de chefs eh, vinden dus ook dat ze meer kunnen doen ehm, dan wat ik zeg, de 50 euro in het glazen huis stoppen. Ja. En uh, wij alle topchefs hebben nu de, de krachten gebundeld... en gaan hier een fantastisch evenement van maken. En gaan op zo'n manier eh, zoveel mogelijk geld ophalen voor, uh, voor Serious Request. Ja, en ik kan beamen, want ik sta er een beetje dichtbij... dat er werkelijk knetterhard gewerkt wordt om alles voor u als gast zo aangenaam mogelijk te maken. Nou, absoluut. We zijn nu tien weken volle bak bezig met een team van veertien mensen. Ja, het is heel, heel, heel veel werk. En eh, ik merk ook, we zijn allemaal heel erg moe momenteel. Omdat eh, het laatste loodje wegen het zwaarst. Nou, dat is ook echt waar. Eh, we zijn heel erg moe, maar we gaan nog even een paar dagen flink knallen. En dinsdag wordt onze slaapdag, denk ik. dat weet ik wel zeker. <laughs> en dan woensdag is het kerst. kunnen we weer los op de, met kerst. Ja, want dan gaan jullie gewoon door. Ja. En, uh, eh, Brunchje en diner. En, ja, wij gaan gewoon door. Wij stoppen ja, niet. Knetterharde jongens. We never sleep. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, weinig in ieder geval. Nou, ja, maar dat is ook het... Eh, ah, het, is, het is heel mooi. Ik bedoel, eh, zoveel mensen werken mee, willen meewerken zo. En ja, iedereen doet mee en dat maakt het zo mooi. Daarom heb ik eigenlijk het volgende nummer uitgezocht voor je, Jacques. Ja, en ik denk dat dat heel toepasselijk is.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 maar die zijn waarschijnlijk niet voldoende voor een evenement als dit. Nee, absoluut niet. Dus jullie hebben moeten zoeken, moeten bestellen. hoe is dat gegaan eigenlijk? ja, hoe is dat gegaan? we hebben eh, Simon, Amazing Ace, hebben gevraagd. Zijn eh, zaal achter mogen we gebruiken als ontvangsruimte, eh, opvangruimte voor artiesten, chefs. Ehm, ja, eigenlijk iedereen die meewerkt. Mhm. Dus daar zijn we Simon van Amazing Ace heel erg dankbaar voor. Dat we daar kosteloos dag en nacht gebruik mogen maken van zijn, zijn zaal. Dat is dat, dat, dat, Chinese restaurant tegenover jullie? Ja, onder ja. Hotel Keur, naast het station. Helemaal goed, fantastisch. Super vet. En dan komt eh, wat rode lopen gelegd van eh, zijn deur naar, naar onze deur. Naar mijn deur. Ja. <laughs> dat is erg als je er zo mee bezig ja, bent. Is helemaal eh, mijn ding. En ja, maar dat, is, dat is toch ook goed? We doen het helemaal samen natuurlijk. En ik ben trots op iedereen die meewerkt. ja. ja, het wordt echt je kindje hè? Ja, dat moet ook. Dag en nacht ben je ermee bezig. Een, een heel, heel bazaal iets. Toiletten. Toiletten. <laughs> ja, boompjes in eh, Zandvoort. Oké, nee. Nou, hebben we, met, eh, we hebben van eh, Boelsvuur hebben we een mooie toiletwagen gekregen om te gebruiken het weekend. Maar waar zet je die neer dan? op het station bij de parkeerplaatsen. Oké. We hebben 45, 50 parkeerplaatsen hebben gekregen van het station. Ja. En, dus ja. als je heel nodig moet, <laughs> dan moet je even rennen. Ja, of ze mogen bij jou thuis komen, toch? Ja, eh, dat is verder weg, hè? Ja, maakt niet uit. Eh, Als je geen oogenoot hebt, dan eh, mag je bij uh, ja, dat is plegen. geen enkel probleem. <laughs> Er staat een schoteltje. En de opbrengst daarvan gaat niet naar... <laughs> is volgende week een nieuwe auto. ja, dat bedoel ik. Kom maar goed, Piesje. Hey, maar dan heb je natuurlijk je, je producten. En dat gaat van eh, olijfolie ja, tot eh, eh, iedereen een uitje is en wijn. Vrijgevig, het is echt niet normaal. We hebben een groenteboer. Ik werd vandaag ook weer gebeld. Ja, ik heb de verschillende mensen. Ja, die en die wil ook meewerken. En ik heb iemand die heeft hele mooie sla, die wil meewerken. Ik heb iemand die heeft Wodka, een exclusief merk die in januari wordt gelanceerd... maar die wil de primeur aan jullie geven. Allemaal van zulke dingen. Het is eigenlijk echt ongelooflijk. En ik, ik verbaas me elke dag weer. Uh, wat we voor elkaar krijgen en wat er aangeboden wordt sowieso. Het is echt eh, ongelooflijk. Hoef je er niet achteraan te bellen? Nee, <laughs> nou, in het begin wel, maar nu bellen ze ons. Nou, dat komt natuurlijk door die pers, eh, die er toch, vind ik, erg groots op ingesprongen is. Ja, ik denk dat dat heel groot is opgepakt en dat we dat eh, heel goed hebben aangepakt ook. We hebben alles eruit gehaald, of halen alles eruit, denk ik, wat er uit te halen is. Ja. ik bedoel, we zijn nu op Max TV geweest. ik zit bij eh, Jacques Jongmans in de uitzending. Maar, maar, maar. <laughs> Eh, nee, maar goed, uh, eh, BNN komt opnames maken met de klusjesmannen. Radio 6 gaat een item erover maken. ja, Radio gebeurt, 6? Er gebeurt zo ontzettend veel. En, zo Radio, van... Radio 6? Ja. Of SBS 6? Radio 6. Dat is toch een jazzzender? Ja. Oké, helemaal goed. Cool, hè? Ja. Dus die gaat ook aandacht eraan besteden. En, Wat leuk. zoveel meer eigenlijk. Ja. ja, lopen nog zoveel dingen ook. Dus ik weet nog niet precies. Eh, als het goed is staan we vandaag op, eh, in de Linda of op de Linda. Eh, van Linda de <laughs> Mol. Staan we op Linda? Op Linda. <laughs> Onder Linda liggen we. Nee, er gebeurt, er gebeurt momenteel zoveel. ja. Het is eigenlijk ongelooflijk wat we voor elkaar krijgen. Eigenlijk leuk dat, dat men zo, zo bereid is om ja, toch even fors in de buidel te tasten. Want de chefs zullen niet zomaar genoegen nemen met hun product. Dat moet natuurlijk ook kwalitatief in overeenstemming zijn met hetgeen wat zij willen produceren. Ja, ik heb de menus gezien. Ik zag uh, truffel, ganslever, eh, eh, ja, wat niet eigenlijk. Nou, dat kun je verwachten bij dat soort jongens natuurlijk. Ja, hè? ja die zit echt fantastisch te eten. Dat kan ja. bijna niet anders. Het zijn zittingen van drie uur. Ja. hoe gaat een wisseling? Hebben jullie daar al over gedacht? Gasten eh, komen een eh, uur, van tevoren ben je welkom. Word je ontvangen bij eh, Amazing Asia in de zaal. Onze ontvangst hadden we het helemaal omgebouwd naar onze stijl eigenlijk. Mm -hmm. helemaal chic aangekleed. daar krijg je een glaasje bubbels. of gin tonic of wodka. We hebben er eigenlijk alles. of alles, maar van een aantal sponsors hebben we een aantal hele mooie producten gekregen. Die kan je nuttigen. ondertussen wisselend per sessie zal er ook af en toe entertainment zijn. Een handlezer zal er zijn, een schilder. Ehm, dat is in de ontvangstruimte. Als de wisseling is, dan eh, mag je naar, eh, naar het restaurant. Ga je lekker zitten, ga je lekker naar je gang eten in drie uur. Met alle chefs eh, zullen voorbij komen, zullen even gedag komen zeggen. Ehm, ja, na die drie uur als je terug, is het klaar. mag je weer terug naar, naar de ontvangstruimte. En daar kun je koffie, krijg je koffie, bonbonnetjes. Ja. Ook allemaal gesponsord. Nou, en neem voor mij aan, ik, ik heb een bruggetje hoor. Eh, ik heb een bruggetje. Ja ik, ik, heb hem nog niet gevonden.